uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 20 mensen van de ME, een helikopter met een warmtecamera en een speurhond ingezet. De jongen was vannacht samen met een groep jongeren in een bos. Iemand uit de groep belde even na drie uur de politie omdat de jongen ineens spoorloos was. Hij was onder invloed van alcohol. Wat de groep precies deed in het bos is niet duidelijk. Omdat het weer slecht is en er een stuk drijfzand in het bos is... heeft de politie flink opgeschaald. De storm Harvey is in de Golf van Mexico verder afgezwakt. In veel delen van Houston zakt het water iets. Toch wordt er ook gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het zuidwesten van de staat Louisiana, waar Harvey opnieuw aan land is gegaan. Het dodental als gevolg van de storm is inmiddels opgelopen tot 31. Veel Android-telefoons blijven achterlopen met beveiligingsupdates, blijkt uit een inventarisatie van de Consumentenbond. Fabrikanten hadden beloofd om de telefoons sneller updates te geven. Toch lopen vier op de vijf geteste Android-telefoons al meer dan twee maanden achter met beveiligingsupdates. Dat betekent dat ze kwetsbaarder zijn voor aanvallen van bijvoorbeeld criminelen. De Vira gaat toch weer rijden. Niet in Nederland, maar in Italië. De Italiaanse vervoerder Trenitalia koopt 17 van de 19 treinen, meldt het AD. Ze worden de komende maanden aangepast aan het Italiaanse spoor. De Vira-treinen waren bedoeld voor de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel... maar werden na ruim een maand al afgeschreven omdat er van alles mis mee was. Er zitten opnieuw meer mensen in de bijstand. Tussen juni vorig jaar en juni dit jaar is het aantal bijstandsgerechtigden met 12.000 gestegen tot 472.000. Blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vooral asielzoekers uit Syrië en Eritrea die een verblijfsvergunning hebben gekregen vroegen een uitkering aan. Het weer, de dag begint op veel plekken grijs met zo nu en dan regen. Die trekt later op de dag weg en vanmiddag komt de zon er dan bij. Er valt dan nog wel af en toe een bui bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord 2 kilometer file. Heel veel vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 12 kilometer stilstaand verkeer. Twee rijstroken zijn dicht door een kettingbotsing. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knopend Hintham beter omrijden via Os en Arnhem. Waarschijnlijk duurt dit nog een uur zo.